Dik Hark met het NOS Journaal. De Nederlander Vincent T. heeft bleek te zijn gewurgd. Vincent T. woonde in Bristol in hetzelfde appartementencomplex als de vrouw. Hij werd in januari opgepakt en is aangeklaagd voor moord. Bij een hoorzitting in Londen gaf T. toe dat hij de vrouw heeft gedood, maar hij ontkent dat hij haar heeft vermoord. Bij een record drugsvangst in Australië zijn een Nederlander en een Belg gearresteerd. Ze behoren volgens Australische media tot de top van een internationale bende. De politie nam in Sydney en Perth een recordlading metamfetamine in beslag. 239 kilo had een straatwaarde van 36 miljoen euro. De Nederlander en de Belg opereerden vanuit Sydney, zegt de politie. Bij inval in hun huizen werden een grote hoeveelheid contant geld en een pistool gevonden. Supermarkten verdienen steeds minder in de avonduren. In 2007 haalden ze s'avonds 9,3% van hun omzet. Vorig jaar was dat nog maar 8,7%. marktonderzoek GFK zegt dat er sprake is van een verschuiving naar het begin van de week en naar de zondag. In Egypte is de eerste bewindsman uit het regime van oud-president Mubarak veroordeeld. De oud-minister van Middellandse Zaken, El Atli, moet 12 jaar de cel in voor corruptie en het witwassen van geld. Hij moet ook nog terecht staan omdat hij opdracht zou hebben gegeven om te schieten op betogers tegen het regime van Mubarak. Daarbij vielen meer dan 800 doden. Ruim 5,7 miljoen mensen hebben gisteren naar de dodenherdenking op tv gekeken. De NOS trok met het verslag op de Dam ruim 4,7 miljoen kijkers, 400.000 meer dan vorig jaar. RTL zond de herdenking uit van de, op de Waalsdorper vlakte en daar keken zo'n 1 miljoen mensen naar. Het weer vrij zonnig, maar ook wat sluierbewolking. Het wordt vanmiddag 16 graden in het noorden en een graad of 20 in het zuiden. Ook morgen vrij zonnig en ruim 20 graden. En het weekende wordt het nog warmer met maximaal rond 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Er zijn snelheidscontroles aangekondigd op de A2 Utrecht-Amsterdam tussen de knooppunten Oude Rijn en Amstel en de A15 Rotterdam-Nijmegen. Oh, live. Live vanuit de Haarlemmerhout. Bevrijdingspop Radio samenwerking tussen AB Radio en Haarlem 105. En live te beluisteren tot middernacht. Bevrijdingspop Radio. De optredens, de artiesten, de sfeerverslagen. Live vanuit de Haarlemmerhout. Een unieke samenwerking. Een uniek evenement. Op een uniek radiostation. Radiostation. Bevrijdingspop Radio. David Quetta en Rihanna. Hoe is dat chick? Eh, goedemiddag, live vanaf Bevrijdingspop 2011 eh, hier in eh, de Haarlemmer Hout. Waar we zo meteen gaan aftrappen met Red 17, de winnaars van ja, de Rob Akda Award, als ik het goed heb. En natuurlijk veel artiesten die daarop ook gaan volgen. We zijn er de hele dag live bij. En je kan daar ook live luisteren natuurlijk ook via bevrijdingspopradio.nl. En natuurlijk via de etenfrequenties van Haarlem 105, dat is 105.1. En AB Radio, dat is 105.8. ja, live wat ik al dus zei. je kunt ook, dus ook, misschien wel leuk ook dit jaar. Je kan ook via Twitter kun je zelf foto's uploaden van wat je ziet hier eh, rondom het eh, festivalterrein. En natuurlijk ook wat je ziet aan artiesten en optredens. Dus dat moet je ook zeker even doen. Eh, daarvoor vind je ook meer informatie op abradio.nl. Dan moet je slash hashtag, als ik het goed heb, bpop11, als ik het goed zeg. Ja, ik krijg allemaal duim opgestoken, dus dat zal wel goed zijn. En we hebben zo'n echt misschien wel leuk. We hebben meestal ons eigen programma ook altijd even een poltje, En die we ook afgelopen zaterdag even geactiveerd van hoeveel mensen gaan eigenlijk naar beveiligingspop. Dus daar hebben we zo'n ook wel eventjes nog een en ander over te vertellen. Dus dat binnen nu en eh, drie uur eigenlijk. Eh, dat is wat wij eh, mogen doen hier. En dat komen ook gezellig wat artiesten langs. Ook diverse mensen gaan we spreken over hier bevrijdingspop. Dus dat komt helemaal goed. Kom er ook zo naartoe als je vrij bent. Want het sfeer begint er alweer goed in te komen. Nu muziek van Raccoon. Hier is een nieuwe single.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 Pablo, goedemiddag. Ja, hele goede middag. En ik sta niet alleen. het lijkt wel toeval, maar dat, dat zal het vast niet zijn. want Rob Alvenaar is ook aangeschoven. De man die altijd de PR doet van Bevrijdingspop. heel lang inderdaad. Ja, hè. Hey, Rob, hoe gaat het? En dan niet met jou, maar daar ben ik ook heel benieuwd naar. Maar vooral, hoe gaat het met het festival? Eh, zijn jullie er klaar voor? Ik denk dat we er wel helemaal klaar voor zijn op dit moment. Eh, we zijn open, denk ik. De hekken zijn open. Ja. En eh, de eerste band heeft gesoundcheckt. En laat steeds maar komen. Hey, gisteren hadden, hadden jullie al een... Oh, eigenlijk verliend van de Sheer. En Baskerville moet ik zeggen. En die deed ook twee liedjes van de Sheer. Eentje van Baskerville en eentje van Paul Simon. fit Ways to Leave Your Lover. Dat was fantastisch mooi. Hier als we eerst herdenken. Met wat er allemaal gebeurd is. En eh, daarmee proberen we eh, dat te doen door eerst een klassiek concert en later dan samen met een eh, wat populairder, moderne act. En deze keer was dat Bart Verlien van de Sheer en Baskerville moet ik zeggen. En die deed ook twee liedjes van de Sheer. Eentje van Baskerville en eentje... je mag eigenlijk, ja... En ja, het, was ook, wordt ook steeds drukker bezocht. Want mensen weten het ook via mij steeds meer te vinden. Behalve de radio. We gaan volgend jaar eh, waarschijnlijk eh, doen. Hey, ehm, eh, er komen vast een heleboel mensen nu die zitten te denken van, komt deze kant op. Wat, wat mag men meenemen, wat mag men niet meenemen, dat soort zaken? je mag eigenlijk, ja, belangrijkste zijn gevaarlijke voorwerpen. Daar wil ik je dat lijstje wel gaan opnoemen. Maar eh, we willen dus geen wapens, geen messen, geen hardware. Gratis en daarom eh, willen we graag dat je hier een drankje koopt. Hey, eh, vorig jaar was er wat kritiek en mensen die heel lang in de rij moesten staan voor pinnen en muntjes en dat soort dingen. Daar hebben jullie ook maatregelen voor getroffen, toch? Ja, wel de, vorig jaar was natuurlijk een nationale vrijfestival is. Eh, we hebben een programmering die je eh, niet onderdoet voor een pingpop. Eh, en daar betaal je 60 euro om binnen te komen. Hier is het gratis. En daarom willen we graag dat je hier een drankje koopt. Hey, vorig jaar was er wat kritiek. En mensen die heel lang in de rij moesten staan voor pinnen en muntjes en dat soort dingen. Daar hebben jullie ook maatregelen voor getroffen, toch? Ja, vorig jaar was het natuurlijk een nationale vrije dag. Dus dat betekent dat het super, super druk was. Zelfs nog drukker dan wij hadden verwacht. Want de laatste keer, vijf jaar geleden, toen hadden wij ook nog niet zo'n zulke publieksaantallen. En eh, ja, er waren lange rijen bij de muntautomaten. Eh, de, de, eh, de, pin liep allemaal via wifi en dat liep allemaal vast. Dus het ging allemaal... en natuurlijk Kate Nash nu als enige vrouw die op het Noord-Holland podium staat. Provincie Noord-Holland podium. Daar, daar zijn we ook wel heel blij mee. Die was heel laat geregeld. Maar dat zijn altijd van die deals. Weet je, we wachten dan ehm, heel lang omdat je toch bepaalde wensen hebt. En die ga je dan uiteindelijk waarmaken. Hey Rob, en hoeveel mensen komen er vandaag? Met de buitenlandse ex als Triggerfinger... Eh, en eh, natuurlijk Kate Nash nu eh, als enige vrouw die op het Noord-Holland podium staat. Provincie Noord-Holland podium. Daar, daar zijn we ook wel heel blij mee. Die is heel laat geregeld. Eh, luisteren naar eh, eh, Red 17, de winnaars van de Rob Agda Award. En hopelijk komen ze ook even langs in de studio. wat we zometeen ook sowieso even gaan doen, althans we gaan we nu gewoon even doen. We gaan even terugblikken werpen op een eerdere editie van Bevrijdingspop. En dat was in 2009. En toen zijn wij hier stiekem het podium opgeklommen, het hoofdpodium opgeklommen, om de Guus Meeuwis van dichtbij te kunnen zien. En ja, je hoort het al een beetje. Dankjewel, dankjewel. Geweldige sfeer. De regen is niet echt dat je zegt overtuigend. Maar nee, het regende toen. Het zonnetje schijnt vandaag wel. Zometeen uitgebreid weerbericht. Maar luister even mee naar eh, die editie in 2009 van Guus Meeuwis. Ja, ja, ja, ja, ja. Want we zwaaien niet met aanstekers, we zwaaien niet met eh, telefoons. Paraplu's wil ik zien. Ik laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. ik dromen dat jij er bent en ik jou kan voelen. Nou ja jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder Veel te leeg en veel te kil ben En niet echt meer adem Ik ga vandaag een berg beklimmen En de top bereiken Met jou mijn hart Waar ik jou wil houden Vast voor houden, ik ben bang dat ik straks zonder Veel te klein en veel te kil ben en geen weg kan vinden Ik ga vandaag een storm bedwingen En dan later razen tot ze stil is met jou bij mij, kan ik alles, wil ik alles en ik weet. Steeds te klein en niks meer waard en geen dag meer door kan. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Je hart zit heel dicht bij mij, je hart zit heel diep in mij. ga vandaag de lucht versieren en de kleuren geven mooi zijn zoals jij. En ik roep de regen en de zonnestralen en ik fluister dat ik zonder heel alleen een heel klein mens ben en me niet kan vinden. Ik ga van jou een liedje schrijven en ze woorden geven. Net zo mooi zijn zoals jij, en wil nog leven. En het ruimen lijkt het nog alsof ik zonder veel te bang en veel te binnen en me niet kan vinden. Ik ga vandaag van alles kunnen tot de dag voorbij is en ik weet dat dat je meegaat met mij. Bij me blijven, want ik weet dat ik straks zonder niets meer wil en niets meer kan. Dan alleen maar haar. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Mijn hart zit heel dicht bij mij. Mijn hart zit heel diep in mij. En Dat komt door jou. Jouw verblindend zijn. Je hart zit heel dicht dichtbij zit heel diep in mij. goed. Als ik vandaag de dag met jou was, zo weet niet zacht voorbij gaat. Terwijl heel de wereld de weg kijkt en ik naar je kijk. Naar jou kan lachen, voelt het soms alsof het wonder. Veel te mooi en veel te groot en nooit bestaan heeft. Als ik vandaag de nacht met jou was, zo weet niet zacht voorbij blijft. Terwijl de wereld de weg kijkt en ik naar je kijk. Naar jou weg lachen, voelt het weer alsof het wonder groot en veel te mooi is en nooit terugkeert. Als ik de dag en nacht met jou mag en twee voorbij gaan, terwijl heel de wereld de weg kijkt, dan hou ik je vast. En we zweven lijkt het weer als over het onder veel te mooi en veel te groot en nooit bestaan heeft. Het komt door jou, het komt gewoon door jou. Heel dicht bij mij, je hart zit heel dicht bij Pop. Dat is minst liedje van allemaal, maar dat maakt het niet uit. We gaan eventjes naar eh, ergens in het veld waar Kevin eh, staat met een zekere Renate. Eh, Kevin, hoor je mij? Nou, ik ben eigenlijk Jur. En ik oh, Jur, ja, ook goed. Ik vind het helemaal prima. Ja, ik sta hier met Renate van de Dreadshop. Dus er hangen allerlei gekleurde slierten en dingen. En die gaan hier geloof ik dreads inzetten de hele dag. Klopt dat? Nou, als mensen zich aanmelden dan doen wij dat heel graag. En verder willen we eigenlijk ook onze website promoten. En jullie gaan hier gewoon, en mensen kunnen hier zitten en die betalen iets en die zitten hier een uur lang als jullie al die elastiekjes eh, in gaan doen. Ja, als ze een heel hoofd vol met dreadlocks willen, dan eh, zijn we zo'n twee uur bezig. En dan uh, ja, hebben ze een hoop vol dreadlocks. Maar kan het ook sneller? Of, want ik zie ook een soort van pruikachtige dingen aan. Ja, we hebben ook kant-en-klare clips. Die kan je zo eigenlijk op je staart klippen. Dus ehm, dan ben je eigenlijk binnen een minuutje klaar. Kijk, dat gaat een stuk sneller. En eh, dit doen jullie al vaker of is dit echt ook eh, de eerste keer dat jullie dit doen? Eh, dit is echt voor ons op een festival helemaal nieuw. Het is de eerste keer dat we zoiets doen. Dus het is voor ons best wel spannend hoe de dag gaat, gaat verlopen en wat de reacties gaan zijn. Ja, want ik zie wel mensen ook kijken van wat is dat allemaal? Gaan jullie straks ook nog echt als een marktkoopman staan schreeuwen van kom hier je dreadlocks laten inzetten? Of gaan jullie het gewoon rustig aanpakken. Ja, we zijn van de rustige aanpak. En als mensen een beetje geïnteresseerd kijken, dan kunnen we ze wel eh, benaderen. We hebben wat flyers, dus dan kunnen ze ook rustig thuis even op onze website kijken. Maar we gaan ze niet eh, overstelpen en overschreeuwen. En eh, dat doen we niet. Ik zie hier namelijk, oh, als je het over folders hebt, ik zie hier allerlei folders liggen. En er zijn dus ook echt verschillende soorten. En er staat ook iets op over dread shampoos. Dan vroeg ik me af, kun je die dingen wel wassen eigenlijk? Ja, zeker. Dat is een van de vele misverstanden die eh, bestaan over eh, de echte dreadlocks. Ehm, dat dat vies is en dat je ze niet kan wassen. En nou, dat is absoluut niet waar. Je kan ze gewoon wassen. Het is hartstikke, eh, je kan ze gewoon uh, goed schoonhouden. En wij hebben er allerlei speciale producten voor. Nou, ik hoor al, het gaat goed komen vandaag. Dat hopen we, ja. Ja, goed zo. Nou, bedankt en veel succes vandaag. Maar het gaat wel lukken. Dankjewel. Nou, terug naar jou, uh, Thijs. Jo, dankjewel. Nou, je hoort op eh, dit moment eh, zeg maar het samenwerkingsverband wat AB Radio en Haarlem 105 hebben gedaan met bevrijdingspoppen Radio. Het had even hier bij CFM wat voeten in de aarde om het juiste signaal te vinden, maar ook dat hebben we nu voor elkaar gekregen, want we zenden het in ieder geval met zowel AB Radio, Haarlem 105 als CFM uit. Dan weet u thuis wat er precies aan de hand is, wat er aan eh, wat er precies los is. Eh, we gaan zo dadelijk weer terug naar eh, de Haarlemmer Hout. Daar waar de uitzendingen vandaan komen met onder andere de collega's van Hanem 105 en AB Radio.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 All along, along, there were incidents and accidents. There were hints and allegations. You would be my bodyguard I can be your long lost pal I can call you daddy And daddy when you call me you can call Time en de You Can Call Me All gaan we een beetje afkappen, want ze gaan beginnen op het hoofdpodium. Luister mee. ik zou zeggen, kom eens even een beetje naar voren. En dat is wel leuk voor de jongens die zelf spelen, die zelf gaan aftrappen dit uh, Vrijdagsfestival 2011. Kom allemaal een beetje, beetje naar voren inderdaad. Kom maar lekker. Kom maar lekker, kom maar lekker, kom maar lekker. Kom maar lekker. Oh, kijk ze komen. Kijk ze komen. Kijk ze komen. Oei, Het werkt wel, hè zo ben ik te aanspreken. Ja, dat is wel leuk. Dat is een goed begin. Jongens, een vraag aan jullie. Wat hebben de hype, de sheer en chef special gemeen? Wat? <laughs> Ah, inderdaad. Kijk, dat is al een goed antwoord. En wat nog meer? Wat kijk, kijk, kijk, deze vrouw die weet het, die Ze hebben allemaal een keer de Rob gewonnen. En ook dit jaar was er weer een uh, eh, Rockacta concours. En eh, we hebben een nieuwe winnaar. Ze stonden afgelopen april in een bomvol patronaat. En eh, ja, ze staan hier al, klaar achter. Maar dit zijn de winnaars. Er zijn vier jonge boys. Ze zijn reden strak, reden goed. Ze spelen poprock voor u. We zijn blij met de jongens, hebben heel veel plezier. het is toch een soort, ja, aftrappen. Het is de eerste keer op zo'n groot podium. Het, is, gewoon, het voelt als een ontmaagding. Ja, een ontmaagding en ejaculatie. Jongens, maken, maken wat van. Uh, geef ze een groot applaus, jongens. Go, De Red Team! will you 17 live hier bevrijd op 2011. Kijk om hier te zijn. Dat is mooi. Wij zijn de Red 17. Red 17 eh, live op het hoofdpodium hier eh, bij bevrijdingspoppen. Eh, Bevrijdingspop. En dat is wel leuk, want het zijn de winnaars van de Rob Acta Award. En dus ook de winnaars van de plek op het grote podium. Ze mogen als eerste optreden. Ik weet niet of dat nou zo'n voordeel is, want er is nog niemand. Maar dat maakt niet uit, voor die is natuurlijk voor hun is het geweldig. En ze bestaan natuurlijk uit uh, Nicky, Niels, Marius en Michael. En ze zijn ongeveer anderhalf jaar samen. En ooit is de band begonnen als een instrumentale band. En eh, vanuit deze achtergrond worden ook nummers geschreven. Er staat ook muzikale gedeelte en later wordt ook een tekst aan toegevoegd. En de vier bandleden hebben allemaal even een grote invloed eh, op het nummer. En de teksten eh, zijn voornamelijk van de hand van Nicky. En dat is dus de jongen die dus de zang voor zijn rekening neemt. En ook het gitaar dus ook zeg maar speelt. dat hoorde je net. We hebben zo meteen hier het eerste interview. die mensen komen zo meteen binnen. Ik weet niet eens hoe ze heet. Hoe heet het hier, Jeroen? geef eens even een... ik heb hier ergens een... Ja, ik heb een lijstje ergens. Dan... ja, zet de Frankie in de Heartstrings. Frankie en de Heartstrings. Nou, dat is hartstikke goed. Ja, ik ben toch blij dat er mensen om me heen lopen. Het is eh, een drukste van je welst. ook eh, nog. Moet een hoop geregeld worden ook natuurlijk hier voor mensen die eh, langskomen en dergelijke. Dus in ieder geval de hele middag gezelligheid bij Vrijns op Radio. Het is vandaag vrij zonnig, wat drijft er enkele hoge bewolking over. De middag hebben natuurlijk rond de 17 graden. Morgen overdag opnieuw zondag. De matige zuidoostenwind voert gelijk warme lucht aan. Het kwiksel stijgt tot opnieuw een graad of 17. Zometeen dus hier de interview met Frank in de Hartstichting. En dit is uh, Alexis Jordan. music is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. I gotta hurry, hurry, hurry now.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 So what we have won't go to waste. I gotta yeah. hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick, just step on the gas, cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life, my life, yeah. Sorry, sorry, sorry, I'm coming down to fix this. You you know how I feel. I know I got you twisted. See what you're bringing me, boy. It's priceless. I gotta be out of my mind. I could try this. Through a strength. Alexis nou, Jordan hier eh, op Vrijspop Radio. Een man van uh, Harmel 5 AB Radio. En nou, ook CFM is aangeschoven. Dus op drie zenders nu live uh, eh, bevrijdingspop te horen. En eh, bij ons aan tafel is aangeschoven Frankie. en Pablo, ja, ik zou zeggen, ga je gang jongen. Want hij heeft een hoop te vertellen, denk ik. Ja, yeah, Frankie, hi, how are you? Very well. I'm happy to be here. You're, uh, a little less than one hour you're performing. Are, are you nervous for gigs like this, or... No, I mean, it's it's exciting, you know, okay. and, and, it's good because uh, it feels like we have been in winter for six months, okay. and the sun is finally out, and the festival season is starting. So. Is it your first festival uh, or outside or? Uh, yeah. No, we. Um, this year, maybe I think it is. Yeah. yeah. I think it's the first one this year. Okay, it's different because I think yesterday you played in a small club, and now you're playing outside in a big field. Yeah. It's a different uh, playing like it's, that. It's different, but um, I think people at a festival are more up for a party because they're yeah. there for the day, you know, and uh, you know everyone wants uh, everyone's there to have fun, aren't they? Yeah. So yeah, it's good. How's that for you guys? You're doing a small tour in Holland. Is that also fun? The, yeah, it's good. We always have fun in Holland, you know, and that's why we came to do a tour here because you know we not many bands do that from England. I don't yeah. think uh, just of Holland. You know, they, yeah. They, we came exclusively for Holland, and then we go back to the UK. So okay. we, played Rotterdam last night. We're playing Amsterdam tomorrow and Utrecht on Sunday. Okay. Uh, for people who don't know you, uh, what, what, what kind of music can they expect? Um, well, we, we consider just indie pop music, okay. you know, and we, we take a lot of reference from bands like uh, Orange Juice and the Smiths and Dexys Midnight okay. Runners, and but there's a lot of you know current indie like the Cribs or the Libertines in there okay. as well. Yeah. I, uh, I saw your record was produced by Edwin Collins, who yeah. we know by a girl like you. Uh, yeah. How, I was working with him. It was brilliant. It was a dream come true, really, because yeah. he was someone we always, you know, cited as an influence from very early on, and then we made an album with him, which was, a, a, yeah, a dream come true. Okay. Hey, today is Liberation Day. Yeah. what does that mean to you, liberation, freedom? Well, I guess it just makes you feel, you know, that you you're free to do as you want, you know. And um, uh, uh, uh, we uh, observed our two was a two minute silence last night. Yeah. We, Remembrance Day, we did that as well, and it's just nice to be part of it, you okay. know, because it's obviously a big day for people. Do, do have something like this in England with all uh, free? We, we don't know. We don't with know. All festivals. Every day is a liberation. <laughs> <laughs> no, uh, we don't have anything specific, but okay. but why not? This is good. You know? Yeah. Do you know any of of the bands who are performing with you? Yeah, our friend uh, Kate Nash is playing okay. later on is, is, is, there er like a scene where you, that you know all the other English bands? I guess you kind of stick together, okay. especially in Europe. But yeah. you know, we've never done festivals in Europe before, so okay. I mean, it, it's you know, it, if you if you know someone, you'll always make time for them backstage and just hang out. You know, ah, okay, nice catch up. How, how is it uh, the, the, the, rest of the year? Are you doing festivals, Glastonbury maybe in England? Yeah, we're doing a lot. We're not doing Glastonbury, okay. but we're doing uh, every. Other, it feels like we're doing every other festival in the UK. Uh, big Reading and Leeds festival. We're doing that, and um, many many And an after Watch, are you coming back to Holland maybe for other festivals? Definitely. We'd love to come back. Yeah. Ah, okay. We'd love to come back and do more festivals. Yeah. Thank you very much. Maybe we're going to hear your uh, concert uh, later on on the radio. And uh, thank you for coming and uh, good luck. Thank you very much. And uh, one question for uh, Frankie. Why do you drink beer before you're performing? It just loosens you up a bit, I guess. Okay, okay, okay, Okay. hey Frankie, thank you. <laughs> <laughs> We gaan eventjes luisteren naar Red 17 live op het hoofdpodium hier op Vrijspop. 17 live op Bevrijdingspop eh, Radio. En je ziet ook eh, een hoop mensen nu al lekker op kleedjes gaan zitten. Een hoog hoedstok gehalte hier. En natuurlijk ook een aantal mensen in rolstoelen die zich zo snel mogelijk naar het podium haasten om een goed plekje te bezichtigen. Ze hebben niet even die speciale plekken voor die mensen. En er eh, begint zo langs, maar ook een, een, beetje een pit te ontstaan voor het podium. Dus Bevrijdingspop is officieel echt begonnen. Wij gaan even richting Jur, want die staat met een paar gezellige dames volgens mij. Heb ik het goed begrepen, Jur? nee, het is Kevin en ik zit oh. hier samen. Ja, Jur en ik wisselen wissel af, okay, Ja, nee, lastig. Dankjewel. Ik zit hier met, met Hans is eh, Wilmink en we zitten hier eh, gezellig onder een, eh, onder een terrasje. En u vertelde net, u was hier niet speciaal voor Red 17 gekomen. Waar was ik niet speciaal voor gekomen? Voor die band die nu speelt? Nee, nee, nee. nee. We zitten hier rustig eh, koffie te drinken. Ik ben hier in eerste instantie gekomen omdat ik het een ontzettend leuk festival vind. Zeker als het eh, dit prachtige weer is. Eh, maar nu heel speciaal omdat mijn zoon als winnaar van de kunstbende optreedt op het Plein van de Vrijheid met zijn band. Zo, dus met een familie, eigenlijk een soort familieuitje als ik het zo mag zeggen. Ja, zo zou je het wel kunnen zeggen. Ja, de hele familie die is aanwezig om eh, zijn band Good Meat eh, te bewonderen. En eh, wat voor muziek kan je het precies noemen, zijn, zijn band? Is dat ongeveer te beschrijven? Nou, wat, wat ik weet is dat ze uh, uh, beïnvloed uh, zijn door eh, een band uit mijn jeugd, namelijk de Doors. En eh, dat klinkt op alle mogelijke manieren in de muziek door. Maar ik heb begrepen dat de Doors op dit moment ook bij mensen van zijn leeftijd een, heel erg populair zijn. Dus het klopt ook wel. En ja, dan heb ik eigenlijk, het is een beetje een standaardvraag, maar wat betekent vrijheid voor u? dat, dat, is best lastig, omdat de vrijheid van de een eh, de vrijheid van een ander kan eh, beperken. Ik denk in de eerste instantie voor mij vrijheid, een begrip is dat vrijheid van denken eh, en vrijheid van het hebben van een opvatting betekent. in het vrijheid van handelen is natuurlijk altijd ingeperkt door de afspraken die we met elkaar als gemeenschap moeten maken. Dat vind ik een eh, hele mooie gedachte en een mooie gedachte om eh, mee af te sluiten. We gaan weer terug naar jou, eh, Thijs. Ja, dankjewel. Het is natuurlijk wel leuk ook als je mensen vraagt om wat ze, wat ze bedenken met vrijheid. Of wat ze in hun hoofd hadden met vrijheid. En misschien is het ook wel leuk om daarna even te vragen wat, wat ze met vrijheid hebben. En of misschien ook mensen zijn die hier inderdaad misschien nog wel rondlopen. Die zelfs nog in de Tweede Wereldoorlog geleefd hebben. Of die bijvoorbeeld oorlog hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld mensen die in Afghanistan hebben gediend of in Irak, je weet het niet. Maar op die manier probeer je daar toch wel een beetje een breder blik van te krijgen. En we gaan sowieso eventjes in de komende de uren proberen om eh, wat meer mensen erover te vragen. En ja, eigenlijk langzamerhand weet je natuurlijk al lang na 60 jaar voor iedereen wel wat eh, vrijheid eh, betekent. Dit is een artiest die ik al heel graag een keertje bij langs wil zien komen.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 I don't know a soul I'll drop off the keys of ballet Look out my window, babe One afternoon routine, Wouldn't want it any other way I'll stop, kiss my blues goodbye Breathe until I soar outside like crazy night Kou Emerald. We hopen er ooit een keertje hier te mogen begroeten op... Bevrijdingspop eh, Radio. Bevrijdingspop Radio, ja precies. Het wordt hartstikke leuk dat je luistert. Zometeen gaan we naar het eh, nieuws van 1 uur. Niet voordat we even met Jeroen eventjes, eh, eventjes de tweets hebben doorgenomen, Jeroen. Want wat, wat gebeurt er op dit moment allemaal op Twitter? Nou, laat ik eerst beginnen met de poll. Want uh, er zijn natuurlijk, hebben een poll gevraagd afgelopen zaterdag aan onze luisteraars van of ze naar bevrijdingspop gaan of niet. En daaruit hebben een aantal met nou heel wat mensen gestemd. we hadden twee keuzes. Je vraag was dus, ik ga naar bevrijdingspop en je kreeg twee keuzes, ja tuurlijk of nee, ik niet. Ja. En ehm, opmerkelijk is dat 42 personen zeggen, ja tuurlijk, en 83 van niet. Ja, dat zijn dan toch de mensen die het waarschijnlijk niet zo leuk vinden dan, denk ik. Ja, ik weet het niet. Maar als je dan kijkt nu op Twitter, en dat is wel opmerkelijk, dat er echt ontzettend veel... ik vind het nog een wonder dat het geen trending topic is. Maar dat er ontzettend veel reacties zijn. Uh, mensen die speciaal voor uh, eh, die attacks komen, die spelen natuurlijk zometeen om... Uh, sorry, zei Oh ja, nee, die spelen om 503. Eh, voor Ja, ja, ja. En ehm, ja, heel veel andere mensen die gewoon nog voor Frankie in de Heartstrings komen. En het, eh, dit het loopt helemaal vol op Twitter. En ik denk dat het, als je naar buiten kijkt, die ook helemaal vol begint te lopen. je hebt daar beter zicht op. Ja, ik heb er beter zicht op. Sterker nog, het is, eh, het is echt al druk al aan het worden. En het grappige is, als je dan voor naar het podium kijkt, eh, dan zie je inderdaad wat mensen die dan zeg maar die mensen moeten tegenhouden. Het is niet het podium opklimmen. Je hebt altijd wel een onverlater tussen zitten die dan zichzelf weer eventjes in de schijnwerpers wil zetten letterlijk. Maar dat is, kan dus niet. Want er staan echt een paar hele dikke, brede vrouwen vol met getatoeëerde <laughs> armen die het zweet discotheekmuur aflinken om een laatste stukje pil mee door te kunnen slikken. Die staan hier gewoon de boel tegen te houden. En eh, ja, goed, dat is, te eh, <laughs> dus echt, ik kom er echt niet langs. We gaan het zo misschien even leuk om het misschien even te proberen. Maar eh, daar wil je geen ruzie mee krijgen. Ze staan ook met een peuk en een biertje in hun handen. Echt van die, echt van die hele gevaarlijke vrouwen zijn dat. Ja, Ellen heeft net al geprobeerd met eentje iets aan te vragen. Maar dat mag niet. Het moet allemaal via PR gaan. Misschien dat het ons wel lukt. We gaan straks wel eventjes proberen. Ja, misschien wel leuk om een beetje een beeld te krijgen van wat die dames daar nou precies aan doen zijn. Of, of, zijn ingehuurd, of ze zijn ingehuurd of zo, ja. weet je wel. Maar in ieder geval, ja, eh, als ik een beetje naar buiten kijk, een leuk sfeertje ook moet ik zeggen. Nou, mensen die lekker met kleedjes en dingen, een drankje erbij. En, eh, nou, het weer is natuurlijk ook fantastisch. Ja, het is super. Het lijkt wel Woodstock, allemaal kleedjes en mensen die lekker aan het, eh, aan het genieten zijn van de prachtige weer. Erg genoegelijk. Ja, en, als we nou naar dat tweet, gaan kijken, Jeroen. wat komen we dan wel tegen op, op, ja, op het Twitter gebeuren? Want... best veel foto's. Natuurlijk is de hashtag Bpop11 al onbekend. en nog geen trending topic, maar dat zou me niks basis Dat gebeurt hier iemand die speciaal heeft speciaal zijn shift verplaatst om daar straks naar Moos te kijken. En Gerard de Music vindt hij ook, of zo heet hij op Twitter dan, maar Gerard, die vindt hij ook helemaal geweldig. En daar wil hij straks ook naartoe gaan. Die heeft speciaal zijn shift daarvoor omgezet. en nou, dan ben je een fan. En eh, hier ook van, van AB Radio zelf, dat de eerste foto's online staan op bevrijdingspopradio.nl. Oké. Hey, en eh, het grappige is dat zometeen ook, eh, je kan ook zelf nu meedoen op de bevrijdingspopradio site, toch? Hoe zit dat precies? Ja, je kan gewoon tweet sturen, zolang er maar de, hashtag BPOP11 in voorkomt. Dan komt het op de site staan. Je, mijn foto's hier staan, laten we ook zien. En, dus je kan zelf ook je content geven aan ons. Oké, nou, je kan ook luisteren via iPod, via de iPad wet ook volgens mij. Dus het kan allemaal tegenwoordig. Wij gaan even naar het nieuws van 1 eh, uur. Zometeen zijn we weer terug met onder andere een interview met Gerard.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 Of het nu gaat om elektra of beveiligingstechniek, loodgieterwerk, cv-installaties of airconditioning. Als totaalinstallateur staat Handbank Installatietechniek garant voor gedegen advies en uitvoering bij zowel particulieren als bedrijven. Tevens heeft Handbank Installatietechniek een servicedienst die voor klanten 24 uur per dag, 7 dagen in de week klaarstaat. Wilt u meer informatie? Bel dan 023 528 6163 of kijk op www.handbank.nl. Vorig jaar raakten de computers van bevrijdingspopradio.nl overvol. Not in service, not in service, not in service. Check hem snel op bevrijdingspopradio.nl. Bevrijdingspopradio, live vanuit de Haarlemmerhout. Met de optredens, de artiesten en sfeerverslagen. Dit is Bevrijdingspopradio. Dik de Hark met het NOS Journaal. De Nederlandse ingenieur...